de andere oren bezig met de techniek. Nou Don, oh. wij hebben met twee oren geluisterd ja, naar het hele gebeuren. Eh, opmerkelijk vond ik eigenlijk alleen, maar dat vond ik pikant, eh, dat eh, Gert waarschijnlijk even de zaal is uitgelopen. De botsing. En dat de heren even koffie met elkaar hebben gedronken. Maar ze komen er nog op terug. Precies. Nou, we zijn in afwachting. Ja. Don de geachte luisteraars, zat tegenover me. En Pieter jou staat tegenover mij. En wij beide kijken naar Pascal, Pascal van de Beek. Pascal, bedankt. Alsjeblieft. Pascal, bedankt. Tom, bedankt. Jij ook, bedankt. Lieve luisteraars, we gaan weer naar de muziek toe. Ja. big, big big thing if you leave. Luisteraars, welkom bij Peaceful Radio aflevering 765. Welkom bij ZFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. We zijn begonnen met Earth and Sky van Kate Jaconello. En ehm, ja, wil je meer over haar wezen eh, weten, ga dan naar haar website toe. katejaconello.com En daar vind je alle informatie ga ik te snel, dan kan je het, eh, de playlist meelezen op uh, programma-info van de website van CFM Zandvoort. grond, muziek van Awakening van Dan Blanchard. Ook een nieuwe cd hier op CFM Zandvoort in Peaceful Radio. Veel luisterplezier. estével. Some said I might, but it was by chance. I really found myself in the Shango dance. Some said I might, but it was by chance. I really found myself in the Shango dance. The drum were beating at the open oh, and then the people shouted for Sababo, and one fella sang a Day, yeah, Yerere Coco, a Day, yeah, Yerere Coco. lie on the ground as if I were dead And then a piece of goblet on top me head So I start to dance in salutation To the open, give me inspiration To them say me sin was false I just, just sometimes I dance and na batala And when I fell sign a day Yeah, re, re, re, coco start dancing the ja. them say I got to invoke the avadala. So in order to do the invocation, I had to use salute and perspiration to the drum beat. Boop boop be doo, ma pai la mie, lengo, ting bangole and Hosanna day, yere re re go go, Hosanna day, re re go Shango, why ya ya ya Shango. All about you going Shango, before the car crow Shango. Why ya ya ya Shango, oh yo yo yo Shango. All about you going Shango, before the car crow Shango. All right, brother. van Steven Kusikowski van het label Phoenix Muziek. Ten slotte, de laatste track in eh, Peaceful Radio hier op ZFM Zandvoort. Magic Touch, music for massage and wellness van de heren Grollo en Capitanata. Body and Mind music, zo wordt het allemaal aangegeven door ons eigen Nederlandse label Oriane Music.